Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Boston is een conservatieve manifestatie afgebroken... na een massale tegendemonstratie van linkse groepen. Enkele tientallen conservatieven hadden zich verzameld in een park in Boston. Op de tegendemonstratie kwamen volgens de politie zo'n 15.000 mensen af. Dat protest gaat nog door. De spanningen in de VS liepen vorige week op toen linkse en rechtse demonstranten slaags raakten in Charlottesville. De trein uit Hongarije die 18 uur stilstond bij de Duits-Oostenrijkse grens rijdt weer. In de trein zitten honderden Nederlanders die terugkomen van het Siget-festival in Budapest. Hun trein strandde toen vannacht door hevig weer een bovenleiding brak. De trein komt op z'n vroegst morgenochtend om 7 uur aan op eindstation Amersfoort. Alles bij elkaar heeft hun reis straks 43 uur geduurd. Doden en gewonden bij een treinramp in India. Zes wagons van een trein raakten van de rails en botsten tegen elkaar. Volgens een regeringsfunctionaris zijn er zeker 23 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Indiase hoofdstad New Delhi. Op hun eerste wedstrijd op het EK hockey speelde Oranje ijzersterk. De Nederlandse hockeymannen klopten de Spanjaarden met 7-1. De Oranje vrouwen wonnen gisteren eveneens hun eerste wedstrijd, ook van Spanje met 3-1. Morgenavond spelen de vrouwen tegen België. De hockeymannen spelen maandag hun eerste groepsduel met titelconcurrent België, dat Oostenrijk met 4-1 versloeg. In de eredivisie heeft AZ gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 2-0. FC Twente verloor thuis met 2-1 van VVV Venlo. Het gepromoveerde VVV lijkt prima mee te kunnen komen in de eredivisie. De ploeg uit Venlo klopte vorige week Sparta met 3-0 en heeft nu zes punten uit de eerste twee duels. Het weer, de buien nemen geleidelijk af, maar helemaal droog wordt het niet. Vooral in het noorden vallen vannacht nog buien, mogelijk met onweer. Morgen trekken er ook buien over het noorden met nog steeds kans op onweer. Het zuiden krijgt de meeste zon, het wordt 18 tot 20 graden.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 I still keep it stride. Cause all I'm here to do is just wiggle your behind, singing on, on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I'm singing on and, and on and on and on.